Mark Visser met het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten zullen geen organisaties. Die toezegging heeft de Amerikaanse ambassadeur in Cairo gekregen. Donderdag deed de politie invallen bij zeker 17 buitenlandse mensenrechtengroepen en andere organisaties. De Egyptische autoriteiten wilden onder meer weten of ze geld geven aan oppositiegroepen en daarmee de aanhoudende protesten ondersteunen. In Hillegom woedt brand in een grote bloembollenloods. De brand ontstond rond 2 uur nacht en veranderde het gebouw van 50 bij 70 meter in een vuurzee. Niemand raakte gewond. In de loods lagen geen bollen, maar wel karton, papieren, en wat vuurwerk dat afging. Volgens de brandweer was het een normale partij vuurwerk voor eigen gebruik. Bij de brand in Hillegom zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Uit voorzorg zijn 30 omwonenden geëvacueerd. Op Goede Overflakkee zijn gisteravond korte tijd 20 huizen ontruimd vanwege de vondst van een vuurwerkbom. De politie vond het explosief in het dorp Melissant na een anonieme tip. Er lagen ook wapens in het huis. Twee mannen van 22 uit Melissant zijn gearresteerd. Nadat de explosieve opruimingsdienst de vuurwerkbom had meegenomen, konden de omwonenden weer terug naar huis. Nederlanders die voor de wintersport naar Frankrijk gaan moeten vandaag rekening houden met extra drukte en gevaarlijke weersomstandigheden. Volgens de AWB heeft het in de Franse Alpen al flink gesneeuwd en komt er nog veel sneeuw bij. Daardoor is er een grote kans op lawines waardoor sommige wegen waarschijnlijk worden afgesloten. Ook is het extra druk doordat vandaag veel vakantiegangers aankomen of juist terug naar huis gaan. Het weer, ruiderig met bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Ook tijdens de jaarwisseling kan een beetje regen vallen.